Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Sinds je legaal online kan gokken, is het aantal gokaccounts verdubbeld. Het waren er eind vorig jaar ongeveer 860.000. De meeste gokkers verliezen geld, zegt verslaggever Bas de Vries. Klopt helemaal. Gemiddeld is dat 153 eh, euro per maand. Eh, jongeren verliezen gelukkig eh, minder geld, 54 euro per maand. Die spelen vaker maar kennelijk met minder grote inzetten. Maar het grote probleem zit natuurlijk bij die mensen binnen dat gemiddelde... die zeg maar duizenden euro's op een avond kunnen verliezen. Deskundigen maken zich er zorgen over omdat er een hoop mensen verslaafd raken. En al die gokkers betekent dat online gokbedrijven en casino's goede zaken hebben gedaan. Het afgelopen jaar verdienen ze er 1,1 miljard euro aan. Cabaretier Paul van Vliet is overleden. Hij was een van de bekendste cabaretiers in de jaren 70 en 80. Van Vliet is 87 jaar geworden. In Rotterdam zijn vanmorgen appartementen beschoten. Dat gebeurde in dezelfde straat waar gisteren ook al een explosief afging. Niemand is gewond geraakt. In een andere wijk in Rotterdam waren er eerder deze week twee explosies. De politie onderzoekt of er een verband is tussen al dat geweld. En het is meivakantie in Nederland, maar in je korte broek op de camping is het dit jaar niet bij. Verslaggever Mark Hamer ging langs bij kampeerders in Breda die de kou hebben getrotseerd. In de caravan was het rond de 6 graden. Ja, en buiten? Eh, tegen, tegen nul, ja. ja Vriespunt, zeg maar. Ja, het heeft gevroren, hè? Ja, en dan binnen 6 graden. Ja, klopt. Maar het was in bed heerlijk warm. Ja. ja. Met slaapzak en dekbed. Maar is het wel leuk dan eh, in die kou? Eh, als je slaapt merk je er niks van. Het extra dekbed kunnen ze beter nog niet opruimen... want ook de komende nacht kan het weer een graadje gaan vriezen. En dan nog de rest van het weer. Vandaag af en toe een zonnetje, maar het is vooral bewolkt. Het is ook niet warm, maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De A27 Almere richting Utrecht tussen Huizen en Hilversum 6 kilometer file en een vertraging van 20 minuten. Dit komt door een ongeluk.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 Ik träum van Liebe, doch eben nur. München, wohin ich schau. getrieben und auf einmal sah ich sie, sie, 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor mir. 17 Jahre blondes Haar, wie find ich zu ihr? mich angelacht und war vorüber. Da war's um mich geschehen. Oh, oh, oh. Menschen, wohin ich schau, Großstadt getrieben ich zu ihm. aandacht voor drie Duitse slagers uit 1965. Udo Jurgens beet het spits af met 17 jaar. Marmorstein und Eisenbricht is ook een heel bekende. En tot slot Mary Rose met Gay nicht den week. Weine nicht, wenn der Regen fällt, dam dam, dam dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam, dam, dam. years I dum dum dum dum Denk daran, du bist nicht allein, dam dam. van toen. bomen, vogels zaten op mijn hand. Kleine man, je bent aan dromen, kom gebruik nu je verstand en dat heb ik nu gedaan. Eerst was verstand een heel nieuw spel, de poes kon ik niet meer verstaan. De school werd na een week een hel. Het paradijs is niet voor grote jongens. Tot dusver heel normaal Iedereen wordt eenmaal groot, dat overkomt ons allemaal. En ieder sterft zijn kinderdood, je wordt een grote vent. Je wordt een trage lange jongen, die Tacitus en wokers kent en al zijn dromen netjes heeft verdrongen. Vlinders moeten rupsen worden, vogels kruipen in hun ei. Vliegen hoort niet in de orde van de mensenmaatschappij, toch is er soms een weg. Toch is er iets dat overleeft, en soms dan kan je even weg, omdat wie wil wel vleugels heeft. Al is het dan alleen maar om te dromen alleen maar om te dromen. Dat zijn titeloze debuut wat geruisloos voorbij was gegaan... trok Boudewijn de Groot in 1966 alle aandacht naar zich toe... met Voor de Overlevende. Nog altijd wordt deze cd gezien als een van zijn beste albums.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 lachen <laughs> Het lacht. Made in Holland. Heel Nederland zong mee met het in 1962 uitgebrachte Brandend Zand van Anneke Grunlo, dat een gigantische hit werd. 1966 had Ramse Shaffi een hit met Sammy. Sammy loopt niet zo gebogen, denk je dat ze je niet mogen? Waarom loop je zo gebogen, Sammy, met je ogen, Sammy op de vlucht? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daar is de blauwe lucht. Sammy loopt niet zo verlegen zo verlegen door de regen? Waarom loop je zo verlegen, Sammy, door de stegen, Sammy van de stad? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker nat. Sammy, kromme, kromme Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy. Kijk niet om zich heen, doet alles alleen. We vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil bij niemand horen zich door niets laten verstoren. Toch voelt hij zich soms verloren. Sammy, hoge toren, Sammy kan die aan. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want daarboven lacht de man. Sammy wil met niemand praten, maar toch voelt hij zich verlaten. Waarom voel je je verlaten, Sammy, op de straat, Sammy van de straat? Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, want dan word je lekker naad. Sammy, Kromme, kom Sammy, dag Sammy, domme, domme Sammy, kijk niet om zich heen, doet alles alleen, we vinden de wereld heel gemeen. Sammy wil heus wel veranderen, maar is zo bang voor de anderen. Waarom zou je niet veranderen, Sammy, want de andere Sammy zijn niet kwaad. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, anders is het vast te laat. Sammy loopt mij door de nachten, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten, Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. In 1959 richtte Peter Koelewijn, zoon van een visboer uit Eindhoven, zijn Rockets op. Met het inmiddels legendarische Kom van de Dak af had hij in 1960 een gigantische hit. Hey, hey, hey, kom van dat dak! ze werd heet en in de straat weer klonk ze kreet. Kom klassiekers. Zijn lange nationale en internationale muzikale carrière als componist, zanger en toneelspeler omspant vier decennia. In 1965 scoorde hij een geweldige hit met Capri Sefini. Deze song wordt voorafgegaan door Un monde fait pour nous en Je veux chanter ce soir. En wie is de zanger? Juist ja, Hervé Villard. tant longtemps de la vie à chaque instant. Et si jamais le monde n'est pas assez grand, nous saurons bien nous battre pour bâtir le nôtre. Nous avons 20 ans et notre amour va nous emporter dès aujourd'hui vers un pays, bien loin d'ici, vers un pays où nous vivrons à sur l'océan. Je veux chanter ce soir pour le soldat qui va sous un ciel de lilas au printemps vivre un dernier combat pour croire à l'espoir même quand tout est noir. Je veux chanter ce soir. sur la mer. Je veux chanter ce soir pour la biche aux abois qui cherche dans les bois, à genoux, sans souffle qui s'en va. Et pour ne jamais voir la fin dans un regard, je veux chanter ce soir aussi pour l'amour qui du haut de cette tour un objet, c'est beau jour pour. Mais aussi pour ta main que j'enferme en ma main. Je veux chanter ce soir. Pour tes yeux de plein ciel où je vois des soleils, des soleils à nul autre pareil. Et pour t'aimer encore, toujours, toujours plus fort je veux chanter ce soir. Et pour t'aimer encore, toujours, toujours plus fort, je veux, je veux chanter ce soir. Oui, pour t'aimer encore, toujours, toujours plus fort, je veux, je veux chanter. ce soir. Oui, pour t'aimer encore, toujours. Triple play. Triple play. Triple play.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 oh cette fille, et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh cette fille, je ne crois pas que j'y retournerai. pas que j'y retournerai un jour. Triple play, triple play, triple play, triple play, triple play, triple play. Triple play. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down and the flames went higher, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell in I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire. Tot volgende week. Dag. Texas town of El Paso, I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. My love was deep for this Mexican maiden I was in love but in vain I could tell One night a wild young cowboy came in Wild as the West Texas wind Dashing and daring a drink he was sharing With wicked Felina the girl that I love So in challenge, his right for the love of this maiden.